uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Palestijnse militanten hebben vannacht meerdere raketten vanuit Gaza afgevuurd op het zuiden van Israël. Dat zegt het Israëlische leger. De raketaanval volgt op de inval van het Israëlische leger op de westelijke Jordaanoever. Daarbij kwamen elf mensen om het leven en raakten zeker 100 mensen gewond. Verschillende Palestijnse groeperingen hadden wraakacties aangekondigd. Internationaal wordt er ook bezorgd gereageerd op de dreigende escalatie. Bij de raketaanval van vannacht zijn geen gewonden gevallen. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er zo'n 90.000 vluchtelingen uit het land naar Nederland gekomen, meldt het CBS. Naar verhouding wonen de meeste van hen in gemeente Renswoude. Van alle vluchtelingen is 16% weer vertrokken naar andere landen of hun thuisland. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat ruim een derde van de Oekraïners terug wil naar hun eigen land. In het noorden van China zijn bij een ingestorte mijn twee doden gevallen. Zeker 50 mijnwerkers worden nog vermist. Volgens Chinese media stortte een lawine van zand op meerdere voertuigen. Het bedrijf dat de mijn runt zou vorig jaar nog een boete hebben gekregen... voor het niet naleven van veiligheidsvoorschriften. En Nederland heeft vorig jaar veel minder geëxporteerd naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de Europese sancties tegen dat land is de handel met 38% afgenomen. Rusland bleef ondanks dalende afnemen eh, hofleverancier van ruwe aardolie. De totale import had een waarde van 21 miljard euro. Het weer in de ochtend nog grijs, af en toe nog kans op lichte regen, daarna vaker zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Bad Overdorp en Roelevaretsveen is de vertraging een half uur. Dat is een nasleep van een ongeluk.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 Yo, mic check, mic check. Yeah, here you go. Oh, nah, he, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called Let's get it going. Hey, hey, hey, vibe a second. This a club, girl, while you arrive naked.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 All I wanted was a moment or two. See if you could do that switcheroo. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that switcheroo.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Palestijnse militanten hebben vannacht meerdere raketten vanuit Gaza afgevuurd op het zuiden van Israël. Dat zegt het Israëlische leger. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. In het noorden van China zijn bij ingestorte mijn twee doden gevallen. Zeker 50 mijnwerkers worden nog vermist. De mijn kreeg vorig jaar nog een boete voor het niet naleven van veiligheidsvoorschriften. En Nederland heeft vorig jaar veel minder geëxporteerd naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de Europese sancties tegen dat land is de handel met 38% afgenomen. Het weer bewolkt en wisselvallig, later zon en maximaal 10 graden. Leave your keys if you're not coming home your bags full of letting go You were moving in, now you're moving on There's no getting used to you being gone You were you're giving up Just a false start if you're quitting on us Another year, just another light Wish you'd call so I could say goodbye And let you know I'll wait for you every night If you ever wanna little man with his heart so pure and his love so fine.